uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn rellen uitgebroken bij een traditionele mars. Protestantse betogers gooiden met flessen en stenen naar agenten... toen die hen tegenhielden bij de ingang van een katholieke wijk. Acht agenten raakten gewond. Met de traditionele oranje marsen herdenken protestanten de slag aan de Boyn uit 1690. Die werd gewonnen door de protestantse koning Willem III. Katholieken zien die overwinningsmarsen als een provocatie. De politie doet onderzoek naar een agent uit Almere... die een arrestant geboeid heeft laten meerennen met een politiemotor. Dat is te zien op een filmpje dat op Facebook is gezet. Een politiewoordvoerder zegt verrast te zijn door de video... en geeft aan dat dat zeker niet de manier is waarop de politie met verdachten omgaat. De man was aangehouden omdat hij een valse identiteit had opgegeven. De fractie van de Griekse regeringspartij Syriza komt komende dag bij elkaar om te praten over het akkoord dat is gesloten met de geldschieters. Zo'n 30 partijleden zijn tegen de plannen. Ook de parlementsvoorzitter is van Syriza en veel tegenstander van de maatregelen. Premier Tsipras heeft haar gevraagd de stemming woensdag niet in de weg te zitten. De ambtenaren roeren zich ook. Hun vakbonden roepen op om te gaan staken als het parlement woensdag gaat stemmen. En mogelijk wordt er toch vannacht, net voor het aflopen van de deadline... een akkoord gesloten over het afbouwen van het Iraanse nucleaire programma. Dat zeggen anonieme diplomaten die betrokken zijn bij de onderhandelingen in Wenen. Over een uur verloopt de uitgestelde deadline voor overeenstemming. Op dat tijdstip is er nu plotseling een fotomoment ingelast.